Tot nu toe is deze groep buiten schot gebleven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt 25 miljoen euro extra vrij om meer te kunnen doen aan opsporing van bijvoorbeeld de geldstromen. Uit het onderzoek blijkt dat de grote jongens in de drugswereld zich onzichtbaar hebben gemaakt door ingewikkelde fiscale en juridische constructies. Ook zouden ze volgens het onderzoek sober leven, juist om niet op te vallen. De politie heeft een man en drie vrouwen aangehouden... voor afpersing van meer dan tien jonge vrouwen. De slachtoffers werden onder druk gezet om geld te betalen. Anders zouden naaktfoto's van hen op internet gezet worden. De vrouwen, van 18 tot 25 jaar oud, komen uit het hele land. De man zou een van de slachtoffers verkracht hebben... toen zij hem geld kwam brengen. Bij onderzoek in zijn huis in Den Haag zijn een telefoon en een laptop in beslag genomen. Die leiden naar de drie vrouwen die ook zijn opgepakt. Zij waren mogelijk betrokken bij de afpersing. De afstand tussen scholieren uit verschillende sociale groepen is te groot geworden. Dat zegt de Onderwijsraad in een rapport dat is aangeboden aan de regering. Volgens de Raad leidt het onderwijssysteem met verschillende schoolsoorten en niveaus ertoe dat leerlingen met een andere achtergrond elkaar minder vanzelfsprekend tegenkomen. En daardoor zouden ze niet goed leren hoe ze met verschillen en andersdenkenden moeten omgaan. Ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien... hebben meer kans op griepklachten en klachten aan de luchtwegen... dan collega's die alleen overdag werken. Het RIVM deed een onderzoek onder 600 medewerkers... van zes Nederlandse ziekenhuizen. 500 van hen werken regelmatig s'nachts, de anderen alleen overdag. In een app noteerden ze een half jaar lang of ze griep- of luchtwegklachten hadden. Nachtwerkers hadden 20% meer kans op dergelijke klachten. Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken of er een direct verband is tussen nachtwerk en infectiegevoeligheid. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt 0 tot 3 graden. Morgen blijft...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 Pa' que fumemos como fumamos en la Habana. Siempre andamos positivos. Esa es la forma en que vivo activo. Que se jode que no estoy lo mismo. heeft het. tell you, even when you're crying, you're beautiful too. mind. Cause all love me.